7 uur. Mark Hokken met het NOS-journaal. Demonstreren met trekkers in Zwolle en omgeving is voor minstens een week verboden. De veiligheidsregio IJsseland heeft dat besloten naar aanleiding van het boerenprotest vanochtend bij het distributiecentrum van Albert Heijn. Door die blokkade met trekkers en andere voertuigen konden 230 winkels niet worden bevoorraad. In Groningen, Drenthe en Friesland geldt al een verbod op demonstreren met landbouwvoertuigen. Mensen die al jaren kankervrij zijn... hoeven straks niet meer extra te betalen voor een overlijdensrisico of uitvaartverzekering. Die wijziging was al aangekondigd. Vandaag heeft de ministerraad ermee ingestemd. Vanaf volgend jaar en mogelijk eerder geldt dat ex-patiënten tien jaar na hun ziekte niet meer hoeven te melden dat ze kanker hebben gehad. Voor jongeren geldt een periode van vijf jaar. Nu moeten voormalig kankerpatiënten het bij hun verzekeraar aangeven dat ze kanker hebben gehad, ook al is dat decennia geleden. Daardoor kunnen ze veel hogere premies krijgen. Relschoppers die zich vorige maand misdroegen bij de verboden demonstratie van de actiegroep Viruswaanzin... wordt opgeroepen zich te melden bij de politie in Den Haag. Doen ze dat niet, dan worden er dinsdag beelden van ze getoond in opsporing verzocht. De demonstratie tegen de coronamaatregelen was aanvankelijk verboden. Later stond de gemeente korte tijd de demonstratie toe... waarna ook voetbalhooligans naar Den Haag kwamen. Er braken rellen uit waarbij rookbommen en stenen naar de ME werden gegooid. Na de zomer komt er een landelijke dag om stil te staan bij de slachtoffers van het coronavirus in Nederland. Volgens premier Rutte wordt het een dag van bezinning voor iedereen die met verlies te maken heeft gehad. Rutte spreekt over een emotionele tijd waarbij er geen ruimte is geweest om stil te staan bij het verdriet. Er is nog geen datum bekend voor de herdenking. Het weer vanavond en vannacht klaart het op en het koelt daardoor flink af. In het binnenland tot 6 graden. Morgen wisselen zon, stapelwolken en eh, een enkele bui elkaar af. En die bui die valt vooral landinwaarts. Het wordt een graad of 19.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 I take you up to a place where you never been. Far away from home and then back again. Get ready for this and get dressed. Cause when you miss the boat, you're gonna be stressed. Yeah. Three, two, one. Countdown and the party has begun. Let's do it right now. Let's go for it. Cause I feel for you and I show for it. S D A Y N C. If you wanna have fun, you better call me. Get down, get down to my sound. I'm in town. Stay tuned. come back to hold y'all. And when you're ready, come on and tell me. I'm gonna be right there you for the yell, see? Yeah, cause I'm talking about a change. I'm talking about a change of lifestyle. The way you went to me was very strange. Stay tuned for a while. I could have been a criminal because I live like an animal. A whole prison, a man that was terrible. I was a kid, so I tried to live with it. Thinking I was a weak individual, but I was not. I was so strong until the music helped me get along. Take a look at me now, cause here I am. I'm your main man. thing. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything.